De slachtoffers uit Den Haag en Amsterdam waren ook jonge mannen en kwamen uit het criminele milieu. Vanaf vandaag is het zover. Als je nu in Google Maps naar de Golf van Mexico gaat... zie je er tussen haakjes onder staan Golf van Amerika. Trump heeft de zee die naam gegeven. Amerikanen zien alleen maar Golf van Amerika staan op Google Maps. Mexicanen gewoon nog Golf van Mexico. De rest van de wereld ziet allebei de namen. Een van de beste wielrenners van Nederland hangt definitief haar racefiets aan de wilgen. Chantal van den Broek Blaak. Afgelopen zomer werd ze nog voor de derde keer Nederlands kampioen. In 2017 was ze de beste en het jaar daarna ook. Maar deze is wel heel bijzonder, want nu wordt ze opgewacht door haar man en dochter Noah. Anderhalf jaar zat ze niet op de fiets in wedstrijdverband. Maar nog altijd kan ze zich meten met de beste Nederlandse wielrensters. Wat heet, zij is de beste. Ze was al tijdelijk gestopt toen ze in verwachting was. Nu stopt ze definitief. En om dezelfde reden, ze is zwanger van haar tweede kindje. Tijdens haar carrière won ze klassiekers zoals de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. En in 2017 werd ze wereldkampioen op de weg in het Noorse Bergen. En ken je dat verhaal van die broodautomaat in het Brabantse Nuland? Die is eh, afgelopen vrijdag neergezet van zaterdag op zondag was hij helaas al vernield. Bakker Harm had hem er net staan toen iemand te veel trek kreeg in worstenbroodjes en het ding sloopte. Nee ja, belachelijk dat zoiets zo snel kan gaan. Ja, dat verwacht je niet in het dorp als Nuland eigenlijk. Inmiddels is hij weer heel en kunnen mensen lekkere snackies scoren. Uh, appelflappen. Ze zijn wel heel lekker die ossenbollen. En Bakker Harm heeft nog een tip voor mensen die honger en geen geld hebben. De volgende keer eh, zou ik zeggen, vraag even als ze dan echt honger hebben en ze hebben geen geld. Dan krijg je het van mij. Dan hebben wij in ieder geval de schade niet. Het weer bewolkt en regenachtig bij 1 tot 6 graden. In het noorden blijft het morgen rond het vriespunt. Daar sneeuw. Op andere plekken valt er morgen soms wat regen bij 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De N9, Alkmaar richting Den Helder, is tussen afrit Schagerbrug en het Zand in beide richtingen dicht door een geschaarde vrachtwagencombinatie. Dit duurt nog tot kwart over elf.